Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In New York zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan. Dat gebeurde ook in Boston, Chicago en Washington. Ze zijn boos over het besluit van een onderzoeksjury... om een blanke politieman niet te vervolgen voor de dood van een zwarte man. Burgemeester de Blasio van New York heeft aangekondigd... dat ruim 20.000 agenten een training krijgen om beter om te gaan met conflict situaties. De vogelgriep heeft de sector en de overheid tot nu toe tussen de 32 en 39 miljoen euro gekost. Blijkt uit onderzoek door onder meer de Universiteit in Wageningen. In het bedrag zijn ook de kosten van de ruimingen, exportschade en het vervoersverbod meegenomen. De schade is tot nu toe een flink stuk lager dan na de uitbraak in 2003. Toen ging het om zo'n 300 miljoen euro. De meerderheid van moslims en strenggelovige protestanten in Nederland zijn tegen homoseksualiteit. Daarbij gaat het om 58% van de orthodox protestanten en 53% van de moslims, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens het SCP-rapport hebben de meeste Rooms-Katholieken en mensen die niet gelovig zijn geen probleem met homoseksualiteit. Speelgoedverkopers en elektronicazaken lijken deze Sinterklaasperiode nog niet te profiteren van de aantrekkende economie. Uit cijfers van onderzoeksbureau GFK blijkt dat winkeliers in de eerste drie weken van de Sinterklaasperiode 1% meer hebben omgezet dan vorig jaar. Vooral huishoudelijke apparaten worden meer verkocht, zoals citruspersen, blenders en ontharingsapparaten. Maar consumentenelektronica, zoals audiosystemen en Blu-ray-spelers, worden juist minder verkocht dan een jaar geleden. Voor het eerst is de Nobelprijs van een nog levende winnaar geveild. De gouden medaille van James Watson werd bij veilinghuis Christie's in New York verkocht voor een recordbedrag van bijna 4 miljoen euro. Watson ontving in 1962 de onderscheiding samen met twee anderen voor hun ontdekking van de DNA-structuur. Het weer, het is bewolkt, meest droog. Vanmiddag vanuit het westen uit regen. In het oosten in de avond kans op wat winterse neerslag.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 When I wake up, think of you again. down. So emotional, gagging down. There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside with a full rising. I was scared. I think I was possessed. the stars, walk past the tree.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 I'm too hot. hot dance. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah.